Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen. Er komen steeds meer zaken bij van jongeren die met een mes of vuurwapen rondlopen en dat gebruiken. Vorig jaar waren er 67 steekpartijen, het hoogste aantal in een paar jaar tijd. Het is bijna verdrievoudigd eh, de afgelopen jaren. En ja, dat zijn allemaal jongeren die eh, eh, verdachten zijn van hele heftige delicten. Ook afgelopen weekend was het helemaal mis. In Den Haag werd een man doodgestoken bij een snackbar. Drie jongeren van 15 en 17 werden opgepakt. Deze buren zijn er enorm van geschrokken. Ik kan gewoon de woorden niet vinden. Dit is... Ja. Het is eh, vreselijk. Wij als buurt leven enorm mee. Heel veel verdriet, maar ook boosheid. Boosheid dat dit ontstaan is eh, door, door minderjarigen hier in de, in de buurt. Gisteren werd duidelijk dat de drie voorlopig vast blijven zitten. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris is later vandaag bij de begrafenis van Tyree Nichols. Die man kwam om nadat hij door vijf politiemensen in elkaar werd geslagen bij een arrestatie. Ook familieleden van Brianna Taylor en George Floyd... die ook door politiegeweld omkwamen, zijn straks bij de dienst. Scholen mogen niet te vaak aan leerlingen vragen om een nieuwe, dure rekenmachine te kopen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het eens met dat plan. Ze vinden het veel te prijzig. Die rekenmachines kosten vaak zo'n 100 euro. En als je elke keer vraagt om het nieuwste van het nieuwste... kunnen jongere kinderen in het gezin de oude rekenmachine niet meer overnemen. De NS gaat reizigers met een verstandelijke beperking helpen die problemen hebben bij het treinreizen. Want die lopen nu soms tegen allerlei zaken aan, is te horen bij Hart van Nederland. Soms weet je niet waar je naartoe moet, raak je verdwaald. En dan weet je niet waar je naartoe gaat. En dat is vervelend. Ja. Een beetje moeite met lezen, dat is meer ik heb wel echt grote letters nodig om te zien. De NS wil ze helpen en komt met een speciaal pakket. Zo kunnen mensen die het spannend vinden een VR-game spelen om te oefenen met reizen. En ze kunnen een rondleiding krijgen van een NS-medewerker op het station. Het weer nog een stormachtig dagje vandaag met steeds meer wolken, veel wind en vanuit het noorden ook wat buien. Het wordt 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate.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 And I feel like you just might be who I could get into. But I never seem to catch your eye. I was trying to connect with you, but you ex girl, when I'm checking you, I know my girls say you're hard to please, but I think that I could just what you need.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 Joe to carve. He can't rewrite the aggro of my fury heart. I await on mountain tops in Paris, going to power. Maria to turn. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands above my head dance together, forgive him before he's dead tomorrow en de regio.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 De EU en het Verenigd Koninkrijk lijken dicht bij een akkoord te zijn over de douane-unie met Noord-Ierland, schrijft de Times. Daarmee is er mogelijk een oplossing in zicht voor de aparte status van Noord-Ierland na de brexit. Het is precies 70 jaar geleden dat de watersnoodramp zich voltrok in het zuidwesten van ons land. 1836 mensen kwamen om. De nationale herdenking is in Ouwerkerk. Prinses Beatrix is in Oude Tongen. Het weer bewolkt en kans op een bui. Het gaat flink waaien bij 6 tot 8 graden. Het ritme van Zandvoort, op 106.9. ZFM!